Al zijn er nog veel vraagtekens, vertelt onze politiek verslaggever. Wat we ons daar dan precies bij moeten voorstellen, dat, eh, dat maken ze juist weer niet bekend. Eh, dus we weten niet om hoeveel voertuigen het gaat. We weten ook niks over de mate van bewapening van die panzervoertuigen. En dat wil Defensie niet zeggen omdat de vijand meeluistert... om eh, Rusland dus niet wijzer te maken dan het al is... En ervoor te zorgen dat die wapenzending eh, doet wat het eh, moet doen. Namelijk de, de Oekraïners helpen hun eigen land te beschermen. Rusland kondigde vandaag aan dat 15 Nederlandse diplomaten hun spullen moeten pakken. Ze worden het land uitgezet. Dit besluit komt niet echt als een verrassing. Want bijna twee maanden geleden stuurde Nederland al een groep Russen ons land uit. Mensen die contact hebben gehad met iemand die corona heeft, maar zelf klachtenvrij zijn, hoeven niet meer in quarantaine. Het kabinet neemt een advies van het RIVM over. Ook het advies om op drukke plekken een mondkapje te dragen gaat in de prullenbak. Als het aan een Turkse rechter ligt gaat de Nederlandse rapper Murda vier jaar en twee maanden de cel in. Hij zou in zijn tekst de jongeren hebben opgeroepen om drugs te gebruiken. Jort mijn collega Nisrin Sala van NOS Stories. Murda is in Nederland en Turkije heel populair onder jongeren. Hij woonde ook een tijdje in Turkije en zat zelfs in de jury van de Turkse Voice. En zijn nummers worden daar echt plat gedraaid. Met vier van zijn nummers stond hij zelfs in de hitlijsten van Turkije. De rapper heeft via Instagram gereageerd op het nieuws en zegt dat het nooit zijn bedoeling is geweest om mensen aan te zetten tot drugsgebruik. En ook noemt hij het verdrietig dat de rechter vindt dat zijn dochter nu vier jaar zonder vader moet opgroeien. Murda heeft de zaak in Nederland gevolgd. Of hij echt de gevangenis moet is nog afwachten. Hij gaat eerst in hoger beroep tegen de uitspraak. Het weer aardig wat zon en soms wat wolken. Ook morgen lekker zonnig, wel een graadje kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk in de regio. De meeste vertraging heb je nu onder andere op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer is het oponthoud ongeveer een kwartier. Verder ook veel vertraging op de A9 Alkmaar-Diemen... tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC, 20 minuten oponthoud. De A10, de ring van Amsterdam, is weer vrij bij Amsterdam Oud-Zuid na een ongeluk.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 Tu verras, c'est que du bonheur. Mais s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. position. If his lovers really got to handle competition, you only knew him five months. That's right. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled into an ocean of love. We both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time. Yeah. Uh-huh. it's gonna be so different when I'm on the stage too some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? kid, picking the pieces up and building when you are Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft bij een gevangenenruil 60 Oekraïense militairen en 16 burgers vrijgelaten. Dat bevestigde de Oekraïense vicepremier Vereschuk. Hoeveel Russen er in ruil door Oekraïne zijn vrijgelaten, zei ze er niet bij. Rusland zet in Oekraïne volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov geen kernwapens in. In een interview met een Indiaanse tv-zender zei hij dat Rusland uitsluitend conventionele wapens zal gebruiken. CDA is tegen een plan van het eigen wetenschappelijk bureau... om eventuele minimumleeftijd in te stellen voor het kopen van fastfood. Kamerlid Kuik zegt dat een verbod voor kinderen veel te ver gaat. Het weer zonnig, soms wat sluierwolken. 16 graden in het noorden en 20 in het zuiden.